twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. 27 leden van de Nationale Garde worden in Venezuela beschuldigd... van het opzetten van een opstand tegen president Maduro. De militairen bestormden een politiebureau in de hoofdstad Caracas... namen een politieagent gevangen en gingen er met wapens vandoor. In video's zeiden de gardeleden dat ze het presidentschap van Maduro... niet langer erkennen. Volgens de autoriteiten in Venezuela... hebben extreemrechtse groeperingen de militairen omgekocht. Meer vrouwen blijven gewoon doorwerken als ze een eerste kind verwachten. Maar na hun zwangerschap gaat ruim 40% minder werken of stopt zelfs helemaal. Al neemt dat aantal wel af, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. En vaders blijven gewoon gemiddeld 40 uur per week werken, zowel voor als na de geboorte. Bij brand op twee schepen in de zeestraat tussen Rusland en de Krim... zijn zeker veertien mensen omgekomen. Twaalf mensen zijn gered en vijf bemanningsleden worden nog vermist. De brand ontstond op een LPG-tanker die brandstof overhevelde naar het andere schip. Om aan de brand te ontsnappen sprongen veel bemanningsleden in zee. Beide schepen die varen onder de Tanzaniaanse vlag. De bemanningsleden zijn Turken en Indiërs. En een steencirkel in Schotland waarvan archeologen dachten dat hij duizenden jaren oud was... blijkt in werkelijkheid maar een jaar of twintig oud. Een man die een lap grond had gekocht ontdekte de steencirkel... en trok aan de bel bij archeologen. Die dachten in eerste instantie dat de cirkel echt was en zo'n 4000 jaar oud. En toch waren andere archeologen sceptisch... omdat de stenen bijvoorbeeld wel erg klein waren. De vorige eigenaar van de grond, een boer, heeft nu bekend dat hij de cirkel met liggende stenen in de jaren 90 heeft neergelegd als replica. Het weer nog. Vannacht vriest het 1 tot 6 graden. Overdag trekt een gebied met sneeuw langzaam van west naar oost over het land. Er kan 1 tot misschien wel 5 centimeter sneeuw vallen. En smiddags is het iets boven nul.